Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het nieuwe kabinet voor een vorm van kilometerheffing voor vrachtverkeer... waarbij vervuilende vrachtwagens het meeste betalen. Verschillende bronnen in de transportsector zeggen hierover benaderd te zijn... door de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ook natuur en milieu is gevraagd mee te denken. Bronnen bevestigen dat de formerende partijen werken aan een ambitieus klimaatplan... waarbij alle sectoren betrokken zijn. D66 en ChristenUnie hebben de kilometerheffing in hun verkiezingsprogramma staan. De opbrengst van mogelijk 1 miljard euro zou kunnen worden gebruikt om transportbedrijven die door innovatie minder CO2 uitstoten te belonen. Iedereen die aan het werk is op een militaire basis of kazerne moet voortaan een verklaring omtrent het gedrag hebben. Ook extern personeel en uitzendkrachten moeten zo'n verklaring kunnen overleggen. Dat heeft minister Hennis besloten naar aanleiding van een incident dat zich in mei voordeed op luchtmachtbasis Volkel. Daar bleek een man aan het werk te zijn die was veroordeeld omdat hij had geprobeerd uit te reizen naar Syrië. Hij werkte als uitzendkracht voor een aannemer die graafwerkzaamheden deed op de basis. Zanger, liedjeschrijver en muziekproducent Kees Bergman is overleden. Hij speelde onder meer in de bands Katapult en Rubberen Robbie. Bergman schreef ook nummers voor anderen, onder wie André Hazes, zoals de muziek voor Een Beetje Verliefd. Verder was hij een van de drijvende krachten achter Ome Henk. Kees Bergman was 65 jaar. Pek Zwolle is door naar de tweede ronde van de KNVB-beker. De Zwollenaren lieten zich op het veld van VV De Meern niet verrassen en wonnen met 5-0. Van de profclubs spelen vanavond ook FC Groningen, VVV Venlo en PSV een bekerduel. Het weer, het blijft vanavond droog. Morgen in het oosten geregeld zon, in het westen meer bewolking en een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. In het weekend veel zon, maar ook enkele wolkenvelden. Zondag kan het 21 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het gaat nu echt de goede kant op met de files in de Randstad. En ook de A20 is weer open. Dit zijn de files die er nog uitspringen. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge nog 6 eh, kilometer. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar wel veel vertraging vanwege een berging. 10 kilometer. Rij voorlopig maar om via Waalwijk en Gorkum. Op de rijbaan vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel een half uur vertraging. 16 kilometer file door de kijkers. Op de A27 utrecht Preda tussen Hagestein en Lexmond ook nog 20 minuten vertraging. Zoals gezegd is de A20 in het Westland weer open. De A44 Amsterdam-Den Haag nog 10 minuten vertraging bij de verkeerslichten bij Wassenaar.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.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 Ha. Moest even wachten, maar die uh, Tone Esposito is eh, even afgelopen. En dan kom ik er nog even tussendoor. Want dat heeft natuurlijk eh, te maken met wat wij straks en zo dadelijk gaan doen hier bij Alternative FM. Tenminste, ik doe het in mijn eentje geen Marcus, want die zit bij te komen van een uh, driedaagse training. Dus volgende week is hij er wel, want het zal hem geraden zijn. Want volgende week eh, dan hebben we hier Daisy Ducro in de studio. En dan moeten we wel, en dan zijn er weer eh, vier nummers die live ten gehore worden gebracht. Nou, de reden waarom ik hem eventjes er nog bij haal is de uitspraak Rocketman van de president van de Verenigde Staten.